Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op station Zaventem in de buurt van Brussel is bij een vechtpartij één iemand om het leven gekomen. Twee jongeren kwamen bij de ruzie op het spoor terecht, vertelt deze verslaggever van de VRT. Net op het moment dat een hoge snelheidstrein eh, hier voorbij kwam gereden. Dus één jongere is hier meteen om het leven gekomen, een andere is zwaar gewond afgevoerd. We horen dat er nog mogelijk sprake is ook eh, van levensgevaar. In de trein zaten zo'n 200 mensen. Ze zijn uit de coupés gehaald en worden in de buurt opgevangen. Ja, we moeten het weer even hebben over het C-woord. De coronapandemie is geen wereldwijde noodsituatie meer, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Alweer 3,5 jaar geleden kreeg corona die stempel. De WHO zegt wel dat het virus altijd onder ons zal blijven en dat het voor sommige mensen ook nog dodelijk kan zijn. Lionel Messi zegt sorry, doet de voetballer na ophef over zijn zakelijke tripje naar Saudi-Arabië als toerisme-influencer van het land. Messi skipte de training van zijn club Paris Saint-Germain... waarna hij voor twee weken werd geschorst. En ook fans zijn niet te spreken over zijn actie. In Londen staat het nu al rijen dik langs de kant. De hele stad is afgezet voor het grote moment morgen, de kroning van koning Charles. Maar ook vanmiddag was er al van alles te zien voor de fans. Want de koninklijke familie deed al een klein rondje over de route. We came from America. Yeah, I came here from Bangkok. Yes. No, no. Yes. Is your... I came here from Bangkok. That's Very great. Hi sir, how are you? En de kroning van Charles begint om 10 uur morgenochtend. Krijg je nog het weer. Vanavond droog en nog een graad of 18. Morgen begint zonnig. Later komen er wel buien aan en wordt het maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Knoopend Zaandam en Purmerend is de vertraging 25 minuten. Dat komt door een ongeluk, één rijstrook is dicht.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 Ik ken het team, dit is een bedrijf. Baby, niet binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit afverdiend? Ah. Wie brengt de shit overseas, Champions League. Wie doet die shit als keep. Yeah, better ain't leg like me. Yeah, shawty zoek een leg like me. Let's go, die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lease, terwijl die label gespend wordt. Die de stempels in mijn passport. Toch ook met op zonder passport.